Michel Koenen met het NOS-journaal. De 90 Palestijnse gevangenen op de westelijke Jordaanoever zijn vrijgelaten... meldt de Israëlische gevangenisdienst volgens persbureau Reuters. Sinds gistermiddag stonden er bussen bij de militaire overgevangenis klaar. Veel Palestijnen stonden er te wachten op hun naasten. Het Israëlische leger zou eerder traangas hebben gebruikt, meldt Al Jazeera. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Vrijdag zei Israël dat er maatregelen worden genomen om publieke uitingen van vreugde te voorkomen rond de vrijlating van de Palestijnse gevangenen. Onder hen zijn 69 vrouwen en 9 minderjarigen. In ruil voor een vrijlating liet Hamas gistermiddag al drie vrouwelijke gijzelaars vrij. TikTok is voor Amerikaanse gebruikers weer beschikbaar nadat de app gisteren op zwart was gegaan. De Chinese video-app was door het Amerikaanse Hoge Rechtshof verboden... omdat die mogelijk voor spionage gebruikt kan worden. Aankomend president Trump zei gisteren al gelijk dat hij het verbod voor de app met drie maanden wil uitstellen. Niet lang daarna werd de app weer langzaam opgestart. Inmiddels is die overal in Amerika weer beschikbaar. Trump wil graag dat TikTok voor de helft in Amerikaanse handen komt... om zo te voorkomen dat de app gegevens kan verzamelen van Amerikanen. En in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is een groot Make America Great Again feest. Daar wordt gevierd dat Donald Trump om zes uur vanavond de eet aflegt als nieuwe president van de VS. Bij de Victory Rally in de Capital One Arena zijn optredens van meerdere artiesten. En Trump beloofde al dat hij tijdens de eerste uren van zijn termijn verschillende maatregelen zal doorvoeren, onder meer rond migratie. Het weer nog. Vannacht is er opnieuw mist. Plaatselijk kan dat dichte mist zijn. Minima net onder het vriespunt. Overdag grijs met soms motregen of motsneeuw. En daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Het wordt maximaal 2 graden. En ook dinsdag wordt het een grijze dag. Wel iets warmer dan 2 tot 4 graden.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 And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true.